Dikter Hark met het NOS Journaal. In Birma hebben duizenden mensen oppositieleider Aung San Suu Kyi toegejuicht... tijdens haar eerste campagnedag voor tussentijdse parlementsverkiezingen in april. Haar partij, de NLD, doet in april mee in elke regio waar zetels beschikbaar zijn. Veel Birmezen zwaarden met bloemen en probeerden een glimp op te vangen van de vrouw... die jarenlang onder huisarrest stond vanwege haar politieke activiteiten. Sinds het militaire bewind een burgerregering heeft aangesteld, worden in Birma voorzichtig democratische hervormingen doorgevoerd. In 2010 boycotte de partij van Suu Kyi de verkiezingen nog. In de Amerikaanse stad Oakland zijn zo'n 300 mensen opgepakt bij een Occupy-protest. De demonstranten drongen gisteravond het stadhuis binnen en staken de Amerikaanse vlag in brand. De politie zette traangas in om de menigte uit elkaar te drijven. Een aantal betogers gooiden stenen en flessen naar de agenten. Het protest duurde de hele dag en begon vreedzaam. Demonstranten wilden een leegstaand gebouw bezetten en daar hun hoofdkwartier vestigen. In november maakten de autoriteiten in Oakland een einde aan het Occupy-kamp in de stad en sindsdien zijn er demonstraties. Maar niet eerder liepen die zo uit de hand als gisteren. Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering, goedkeuren en kan zo nodig een veto uitspreken. De uitgelekte, Duitse, het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. Griekenland zegt zelf controle te willen houden over zijn begroting. Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn in Iran aangekomen voor een driedaags bezoek. De agentschap hoopt dat het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. De EU kondigde deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van, I van Iran. Teheran dreigt nu om per directe levering van olie aan Europese bedrijven te staken. Dan nog het weer afwisselend zon en wolken en droog. Maximaal vandaag rond het vriespunt. Ook de komende dagen blijft het koud. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 tussen Jouren en Den Oever en de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.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 She said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said, I don't know. But I could take a couple guesses, though. And then tried to dig real deep. Said, darling, honestly, I do a lot more offshore fishing. And probably eat more drive-through chicken Still be driving that old green Nova. I probably never would have heard of yoga. be a better football fan. But if I was a single man, alone and out there on the loose, well, I'd be looking for a woman like you. Well, I could tell I got her attention I said, oh yeah, I forgot to mention I wouldn't trade a single day For a hundred years the other way She just smiled and rolled her eyes She's heard all of my lines I said, come on girl, seriously If I hadn't been so lucky I'd be shooting pool in my bachelor pad Playing bass in my cover band stocking up cold single be got a hopeless golf game. I love the sound of your name. I might miss that old green Nova, but I love watching you do yoga. I take a go. vragen zijn waar je heel even over na zit te denken. En dan gewoon uit volle borst zegt van... Ik hou gewoon van jou en het zou een heel ander leven zijn zonder jou. A Woman Like You, Lee Bryce. Hij heeft het zelf ook geschreven en uitgebracht eh, in het vorige jaar. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Dit is Country Track. En ook Americana van deze jongeman singer-songwriter Ryan Adams. Zijn cd noemt hij Gold. Het zijn allemaal gouden hitjes voor deze man. Ook New York, New York. Well, through the city on a 4th of July At 5 waiting to blow Breaking like a robber who was making his way To the cities of Mexico Living in a apartment out on Avenue A At a tall on a corner of town Had myself a lover who was finer than gold But I've been broken, I've been busted up since Love don't play fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that as I lose that on loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. You used to take the subway on a house in the third. I would wait for you and not try to hide. and cold in the church on the upper west side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. ik al een paar keer heb mogen ontmoeten hier in, eh, in Nederland tijdens eh, Roots. Eh, Take Roots heet het helemaal, uh, om precies te zijn, daar in, in Assen. En ook nog op Blue Highway in Utrecht. Een man die de zaal helemaal plat speelt. Zowel met een band achter zich als dat hij gewoon in zijn eentje op het podium staat met alleen zijn gitaar erbij. Ryan Adams had ik het dus over. En dit, dit is Dirk Bentley. Dan Wilson heeft het voor hem geschreven samen met Brad Beavers. En hij noemt het gewoon Home. West, on a plane bound west, I see her stretching out below. Land, blessed motherland, the place where I was born. Scars, yeah she's got her scars Sometimes it starts to worry me Cause lose, I don't wanna lose Sight of who we are From the man. we all Emerson en zijn Amy's Song. Let u zo de tekst van dit liedje. She was standing by the bar at the club We were playing half an hour before the show I couldn't stop staring so finally I decided to say hello She'd never seen the band but she was a fan She'd heard a couple of songs online We sat there talking till the club filled up And it was showtime I said I didn't catch your name She said Amy I said will I see you after the show She said maybe stevige dynamiek in dit nummer van Brand Anderson, Amy's Song. Ik weet dat er verschillende soorten whisky zijn, van malt tot uh, graan whisky en weet ik het allemaal. Maar Hemingway's whisky lijkt ook te bestaan. Althans, zo heet de cd van Kenny Chesney. Hij bracht de cd uit in uh, oktober 2011 en dit is één van de mooiste liedjes. Reality. For me it's a beach bar Or on a boat underneath the stars Or with my band up on a stage For a while everything's okay For some it's a fast car Moonshine in a mason jar And everybody has their way Somehow Let the music take us away Take our minds to a better place Where we feel that sense of freedom Leave our worries behind, we don't need them All we need is a sunny day And an old tailgate And we'll escape reality Yeah, sometimes life ain't all that it's cracked up to be So let's take a chance and live this fantasy Cause everybody needs komt kijken in de country scene en nog niet zoveel hits heeft. Sixteen texts, we've only been in five short months. Push sand again, he'll wind up my ex. If you don't trust me, what's the point in doing this? I don't want another dad, I need a man. I wanna have fun, I don't need his commission. Last time. they're to you, you better run. Get a job, get a He's Making Me Crazy. En Dwight Jokum, die heeft weer een heel ander verhaal over zijn vriendinnetje. van eh, deze Dwight Jokum. Die kwam uit in, dan moet ik even spieken hoor, 1995 alweer. Een eh, cd met daarop 10 eh, tracks en hij noemt de cd Gone. Hij wil niet zeggen dat hij weg is uit de country scene, maar hij wilde gewoon even rust hebben. Is inmiddels weer volop terug met het maken van muziek hoor. En dat geldt ook voor deze man. Al een tijd niets van gehoord. En dan ben ik toch blij als er weer ineens een cd gaat uitkomen van... Vince Gill. Samen voorgeschreven met zijn vrouw Amy Grant. there in the middle of nowhere You're gazing so far away As if there was no horizon As if you could see future's day I'm anxious to know How's your life now? Are you still free? things you know That we were still on those waters Wondering which way I'm anxious to know How's your life now? Are you still free or a son? just one thing I long back for This decade of innocent youth 1993 als dit wordt opgenomen in de KRO Studio, Studio 4. Ruud Hermans live, de CD Blue Horizon. 1993 zei ik al. En we moesten toch weer 15 jaar wachten totdat <laughs> zijn volgende, nou niet zijn volgende CD verscheen, maar zijn laatst verschenen CD verscheen. En dat was de CD Forevermore. Ruud Hermans heeft hem eh, zelf, bijna zelf helemaal voorgeschreven. Een aantal nummers heeft hij laten doen door anderen. Onder andere een nummer wat ja, ik toch eigenlijk wel heel erg leuk vind. misschien wel omdat er mijn naam in voorkomt. Me and Jack. En hij zingt het hier als duet ook met eh, Dick van Alteren. I'm the two out in the back Some girls cried over the boss of the pack few weeks ago He sells computers up in Ohio jaar geleden dus, eh, dus uitgebracht, deze cd. En eh, Ruud heeft mij wel eens ooit verteld, ja, om de vijf jaar wil ik eigenlijk toch wel een, eh, een cd opgenomen. Nou, dit is opgenomen in 2008, dus ja, nog een jaartje geduld. En dan zou er weer een nieuwe uit moeten komen, hè, volgens de traditie van hem. die cd moet ik een keertje schoonmaken. De cd van Toby Keith. Gewoon zijn eigen naam Should Should've been cowboy. I bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please. She'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. His heart was a minute. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have. sidekick with a funny name Running wild through the hills chasing Jesse James Ending up on the brink of danger Riding shotgun for the Texas Rangers No west young man, haven't you been told California's full of whiskey, women and ghosts, Sleeping out all night beneath the desert stars With a dream in my eye and a prayer in my should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's hearts, just like Gene and Roy. Singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Loretta Lynn, Dolly Parton en Tammy Wynette. ze hebben ooit samen een cd opgenomen. Ze noemen de cd Honky Tonk Angels. Prachtige nummers staan erop. Niet allemaal door hunzelf geschreven. Zo is dit geschreven door Buddy Sheffield. Sitting on the front porch swing. Front. on the front porch Drie dames met uh, eh, kristalheldere stemmen, hè? God gave me you. Dit is Blake Shelton. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm blows through, and I need you. als u binnenkort weer eens een keer naar een eh, goed optreden wilt hier in Nederland, eh, naar een country optreden met pure country, dan zou ik u willen adviseren, ga op 2 februari eens naar eh, meneer Frits in Eindhoven. Want dan staat daar op het podium Zoe Mutt en haar Lost High Rollers. pride shining thing in its body. 2 februari dus in eh, meneer Frits in Eindhoven. En ik kan u verzekeren, ik heb ook even op internet gekeken. Ze staat daar met haar hele band. En af en toe pakt ze ook alleen maar haar gitaar. Prachtige dame met prachtige liedjes. Wanna Make You Love Me, Andy Gibson. Oh, people make me cry. Goodbyes make me drink. Tom Petty makes me drive too fast.